indifférent. c'est souvent difficile. al Encore, liefste Nederlandse formatie bestaande uit drie heren die eh, het fijn vinden om eh, Franse taal te zingen. Nou, dat vind ik ook mooi hoor, want eh, ja, ik kom toch regelmatig in Frankrijk, dat weet u. En zij hebben een hele mooie uitspraak. Ze zingen het niet zo gek snel, dus je kunt het redelijk goed verstaan hè, als beginnend Frans sprekende man. Welkom bij deze uitzending van Muziekerier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Dit is een nummer van een aantal jaren geleden, want u weet het, hè, in het programma Muziekerier kan het oud, kan het nieuw, kan het alles zijn. Hè? Formatie Fateless. Ze hebben het over iets wat eh, sommige mensen echt heel erg vinden.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 6 minuten 43 seconden. Fateless Tarantula. Als ik het volgende nummer opzet, dan zou u bijna denken dat ik een, eh, een LP op heb gezet. Luister maar eens. Maar dat is helemaal niet waar hoor, want als u deze tonen hoort, dan weet u dat het Robbie Williams is. met Supreme. Oh, it seemed forever, stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. questioning your eyes Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? leave, dance where you sit Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive door? Is it love, that type stuff? Or do you need a bit of rough? Frankrijk liep een dame rond die uh, eh, begonnen is als eh, model. Daarna dacht ze bij zichzelf van, weet je wat, ik ga het eens proberen als zangeres. En toen dat niet helemaal lukte, toen dacht ze van, nou ja, dan word ik maar presidentsvrouw. Ik heb het over Carla Bruni. If make the lashes dark And the eyes from mirror after mirror. No vanities displayed. I'm looking for the face before the world was made What if I look upon a man As though on my beloved And my blood be called the wine and my heart unmoved. Why should he think me cruel? Or that he's betrayed? I'd have him love the thing that was before the world was made. the that was before the world was made have a little faith in me. Have a little faith in me. Onmiskenbaar de stem van John Hyatt. De best of heet deze cd en daar staat natuurlijk ook op Have a Little Faith in Me. Hier in Nederland loopt een dame rond, Ilse de Lange. En eh, op een gegeven moment werd er tegen haar gezegd van... wat zou jij nou graag eens opnemen op cd? En toen zei ze van ja, daar moet ik toch wel even over nadenken het ene na het andere werd uh, geopperd. Totdat de vrouw van de gitarist van de band zei... Waarom neem je niet iets op van John Hyatt? Want dat is toch jouw grote favoriet, En toen zei ze van, ja, dat kan ik eigenlijk wel eens doen. De nummers werden uitgezocht en zie daar, binnen de kortste keren was er een cd samengesteld. Met allemaal muziek van die John Hyatt. En ze noemt de cd Dear John. Hij werd gepresenteerd in Paradiso, Amsterdam in 1999. Down here the river meets the sea. And in a sticky heat I feel you open up to me and it feels like a race and it feels like a race well underneath the stars and it feels like a rain. Batten down the hatches. keep your heart on. that's no cause for us to leave Just stay, darling, in my arms, let it wash away the pain And it feels like a rain is like a ray voorspraak van mevrouw Mutsers, de, de, de vrouw van de gitarist Cor Mutsers. Van, uh, maak dan maar eens een cd over jouw grote favoriet. Jos de Lange, lead vocals, Cor Mutsers, guitars en backing vocals. Erik Koenen, bas en backing vocals, Bart Vergozen, drums en percussion en Nico Brandsen, de man die ook eh, nadrukkelijk aanwezig was op Hammond piano en backing vocals. dit is ook een oude getrouwen hoor in de popmuziek. Heeft de popmuziek helemaal veranderd samen met zijn maten van de Beatles. Ik heb het over Paul McCartney, Sir Paul McCartney. Zijn grootste hits kwamen uit en dat was een maar liefst een aan met daarop 44 tracks. Onder andere Let Me Roll. Amsterdam op vrijdagavond Rosalie loopt over straat Leg du temps achter de oren Als ze naar de afspraak gaat Rosalie met slanke heupen Preuts verpakt in Schotse ruit gaat vanavond voor het eerst Met een man van inkoop uit Eerst een pilsje bij de pieper En wat sterkers op het plein Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong weer zijn Eerst een pilsje bij de pieper En wat sterkers op het plein Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong weer zijn Samen eerst een hapje eten Wil je nog een glaasje wijn? Rosalie de ogen stralen Rosalie vindt uitgaan fijn En de man van Inkoop glimlacht Knipt zijn vingers in de lucht tweemaal van hetzelfde over. Terwijl Rosalie blij zucht. Straks een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie geen kind meer zijn. Straks een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie geen kind meer zijn. Amsterdam een paar uur later Het leven lijkt een roze roes En de man van inkoop fluistert Met zijn handen in haar blouse Op Rosalie der zolderkamer Staat haar bed onschuldig klaar Terwijl de man van inkoop mompelt Met zijn lippen in haar haar Nog een pilsje bij de pieper En wat sterkers op het plein Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong meer zijn Nog een pilsje bij de pieper En wat sterkers op het plein Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong meer zijn Nog een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong meer zijn Nog een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein Morgenochtend vroeg zal Rosalie geen maat meer zijn De pieper van Rob de Nijs. Het is eh, door hem eh, zelf geschreven. Samen met eh, Harry van Hoof en Ton van Bieshuizen. De convincer, oftewel de overtuiger Nick Lowe. Only a fool breaks his own heart. Why do I go on fooling myself? When I know love somebody else Only a fool breaks his own heart I pretend I don't see You walking with him on the street a fool breaks his own heart I have to admit Even though it hurt me so I can't forget if I'm a man I'll let you go There's no sense in holding on To an old love that's gone Only a fool breaks his own heart accept Even though it hurt me so I can't forget If I'm a man I'll let you go There's no sense in gone Only a fool breaks his own heart Only a fool breaks his own heart zeg maar de munnik. Mhm, ja, ja. Een hele korte titel voor een heel vrolijk liedje. Laten we eens een beetje gaan luisteren naar Ierse klanken. Banjo, mandolin en fiddle. En die worden allemaal bespeeld door de formatie Nickel Creek. Twee heren en één dame. Een cd die ze uitbrachten in 2004, eh, die gewoon hun eigen naam Nickel Creek draait. ook in het eh, programma Muziekcarrière. Nick Cole Creek, een formatie die eh, zijn sporen verdiend heeft in de pop, maar ook in de country scene. Hoor. En dit, dit is Babette van Veen en ze is een klein beetje ontevreden. Sinds we getrouwd zijn heeft mijn man een kwaal. Zijn ogen werken niet meer optimaal kom ik s'avonds aan bij de kapper vandaan. Al draag ik gouden glitters, dan ziet hij me nog niet staan. Op zondag aan het ontbijt zit hij stevast. Ik smeek, pak jij de jam even uit de kast. Hij mompelt, dat is gek. De jam die lijkt wel weg ik zucht achter het andere broodbeleg Hoe dan ook een leuke meid Spot hij meteen blijven rent hij door het bos. Ook al barst er net een onweer los. De loper in de gang was dit maar niet voor lang. Iets wat hem dus niet opvalt. toen eh, was er een, eh, een, noem maar een beetje een hype. Een Unplugged serie werd er uitgebracht door MTV. Daar stonden onder andere James, uh, James Taylor. Ja, James Taylor stond daar ook op het podium toen altijd. Rod Stewart heeft er gestaan. zo zijn er nog een aantal grote. En ook Brian Adams deed daar aan mee. Seeded and Unplugged, zo werden de, de cd's genoemd.